Goedemorgen, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Pieter Omtzigt doet met een eigen partij mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Het komt niet helemaal uit de lucht vallen, al bleven Omzichts plannen wel lang vaag, vertelt verslaggever Mark Hamer. De vraag was ook, ja, doet hij het nou wel of doet hij het niet? Eh, de bekendmaking werd steeds opgeschoven. Eh, eerst zou het voor zijn vakantie zijn, dat werd, er werd zelfs gezegd op een gegeven moment... oh, het komt, het, eh, komt voor het weekend, komt in het weekend. toen werd gezegd, ja, eerst zou het komen voor voor vakantie. Nou, toen werd gezegd, nee, ik ga eerst op vakantie. En nu heeft Omtzigt dus bekendgemaakt dat hij met nieuw sociaal contract, zo heet zijn partij, meedoet in november. Hij moet nog wel een lange to-do-list afwerken, want een kandidatenlijst is er nog niet. Een drukke ochtend voor president Zelensky van Oekraïne. Gisteren was hij superkort in ons land en nu is hij in Denemarken. Daar spreekt hij het parlement toe en praat hij met de koningin. Een explosie bij een huis in Den Haag vannacht. De voordeur en de onderkant van een auto stonden hierdoor in brand. Er is niemand gewond geraakt door de ontploffing. En nog even afsluiten met iets positiefs. Mike uit Rotterdam, hij geeft gratis bloemen weg aan wildvreemden. Mag ik een bosje bloemen aanbieden? Ja, heel graag, altijd. Moeten we een eh, reden erachter? Ja. Woont in de buurt? Ik woon hier zeker. Nou, dan is dat de reden. Nou, het begon allemaal omdat hij zag dat mensen in zijn buurt niet echt gezellig met elkaar omgingen. Ze zeiden niet eens gedag tegen elkaar. En dus vond Mike dat hij wel wat good vibes naar de buurt moest brengen. Dat terwijl hij een uitkering heeft en zelf niet altijd rondkomt, vertelt hij bij Hart van Nederland. In het begin ja, deed ik dat elke week. En nu is dat eh, gezien de financiële situatie, red ik het niet meer om dat elke week te doen. Maar af en toe als het, als het even mee zit en ik heb wat geld over, dan, eh, dan wordt er nog wel een bloemetje weg maar Mike weet waar hij het voor doet, want het maakt mensen hun dag een stuk beter. Zeker, en ik denk de komende paar dagen als ik iedere keer dat bloemetje zie staan... dat ik daar ook iedere keer wel extra blij van word. Het weer dan nog. Het wordt een zonnige dag. Vanmiddag wat stapelwolken. Temperatuur ook prima.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 Pieter Omtzigt doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen met een eigen partij, Nieuw Sociaal Contract. Hij heeft al een verkiezingsprogramma, maar nog geen kandidatenlijst. Oud-president Trump wil niet meedoen aan tv-debatten met andere presidentskandidaten van zijn partij. Woensdag zou het eerste debat zijn, maar Trump vindt dat hij er weinig bij te winnen heeft. In de peilingen staat hij ver voor op de andere republikeinse kandidaten. In Bagdad zijn alle digitale reclameschermen uitgeschakeld... nadat er minutenlang op één daarvan porno was te zien. Het scherm bleek gehackt. Er is een verdachte opgepakt. Een man die een conflict had met het bedrijf achter de reclameschermen.